Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Utrechtse restaurant Waku Waku laat het er niet bij zitten. Hun zaak is gesloten omdat ze daar geen QR-codes willen checken. Ze zijn tegen het coronabewijs. De gemeente Utrecht heeft de sloten van het restaurant vervangen, zodat ze er niet meer in kunnen. Maar buiten willen ze hun spullen blijven verkopen. Het personeel kan nog steeds dingen halen binnen achterdeur staat open, dus het wordt omlopen. Het doel heilig middelen, dus het is nog steeds mogelijk. Maar eh, ja, via de achterdeur. De band van Douwe Bob stapt op. De zanger besloot zijn tour te cancelen omdat hij het niet eens is met het corona-toegangsbewijs. Een van de bandleden zegt nu tegen 3 voor 12 dat ze er allemaal mee stoppen... en dat Douwe Bob op zoek moet naar nieuwe muzikanten. Medewerkers van academische ziekenhuizen hebben de hele dag gestaakt, want er moet iets veranderen, vinden ze. De koek is op, de werkdruk is zo hoog, we hebben zo'n tekort aan mensen, we hebben geen goed salaris in de zin dat we niet eh, ja, eh, marktconform eh, salaris hebben. over een maand gaan de zorgmedewerkers weer staken. Ze draaien dan net als vandaag een zondagsdienst. Dat betekent dat alleen de spoedzorg doorgaat. Appen op de fiets mag niet, maar twee derde van de mensen in het verkeer kijkt toch op de telefoon tijdens het rijden. In Rotterdam sprak een waarschuwingsteam vandaag fietsers aan die hun telefoon in de hand hadden. Nou, ik had in mijn gedachten dat je niet met je telefoon aan je oor mag zitten en wel in de hand. Ja, en ik begrijp het ook helemaal. Daarom doe ik het ook bijna nooit, behalve nu dan. Want even op je telefoon kijken heeft echt serieuze gevolgen voor je rijgedrag. Wat gebeurt er dan? Men gaat langzamer rijden, men gaat slingeren. Nou ja, soms leidt het dus ook echt tot een ongeluk. Dus men is gewoon afgeleid en dat leidt tot gevaarlijke situaties. Dus dat zien we ook eh, in verkeersongevallen terug. Een boete voor app op de fiets kost 100 euro, op de brommer 160 en in de auto 250. Het weer nog, best wat zon, het wordt zo'n 18 graden. Morgen neemt de wind toe, aan de kust kan het stormachtig worden met zware windstoten. Het wordt dan ongeveer een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag staan omrijders in de file. Omrijders omdat de A12 Utrecht richting Den Haag dicht is tussen Knopen de Oude Rijn en nieuwe brug Tussen Amsterdam Sloten en Roelevarensveen op de A4 17 kilometer stilstaan. 40 eh, minuten extra. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen afrit IJmuiden en de A10 5 kilometer file. 20 minuten vertraging. A7 Zaanstad Hoorn bij afrit Averhoorn 5 kilometer file. Een ongeluk ongeluk gebeurde op de A10. Tussen Zeeburg en Knoop de Amstel staat 4 kilometer file.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 journaal Een minderheidskabinet van een combinatie van VVD, D66 en of CDA is mislukt, zegt informateur Remkers. Hij nog wel andere vormen onderzoeken, waaronder een extra parlementair kabinet. Het aantal vaccinatieafspraken blijft duidelijk hoger dan voor de bekendmaking van de nieuwe coronamaatregelen, waaronder de coronapas. Dat blijkt uit cijfers van de GGD. Afgelopen week maakten ruim 73.000 mensen een afspraak en dat waren er duizend meer dan een week eerder. De Nederlandse economie is de coronacrisis vergeleken met andere eurolanden goed doorgekomen. Dat, dat concludeert het Internationaal Monetair Fonds in zijn landenrapport. De economie was voor corona al robuust. En door de steunmaatregelen en de goede digitalisering verliep de recessie mild. Het weer morgenochtend overal regen. Vooral in het noordwesten wordt veel neerslag verwacht. Later ook af en toe zon. Het wordt morgen 15 graden.